5 uur. Zit van der Linde met het NOS-journaal. Sommige scholen hebben vanwege het coronavirus zelf besloten om de schoolexamens uit te stellen. Dat blijkt uit e-mails die naar ouders zijn gestuurd. De schoolexamens stellen mee voor het eindexamen. Scholen en onderwijsbonden gaven al aan liever te zien dat de schoolexamens werden opgeschort... en de eindexamens helemaal worden geschrapt. Eerder maakte het kabinet bekend dat vergaderingen, evenementen en andere bijeenkomsten tot 1 juni verboden zijn. In alle delen van het land wordt overlegd over het afblazen van activiteiten. Zo gaan feesten en concerten niet door en hebben de Zwembond en de Basketbalbond alle lopende competities voor dit seizoen beëindigd. Voetbalbond KNVB overlegt de komende dag met de ere en de eerste divisie. De druk op het Internationaal Olympisch Comité wordt steeds groter om de Spelen in Japan te verzetten. Nu vindt ook het Amerikaanse Olympisch Comité dat de Spelen moeten worden uitgesteld. De uitbraak van het virus heeft het trainingsschema van veel Amerikaanse atleten in de war geschopt of stilgelegd. Ook zijn er zorgen om gezondheidsrisico's. Een Canadees IOC-lid heeft tegen een Amerikaanse krant gezegd dat achter de schermen al is besloten dat de Spelen naar volgend jaar worden verzet. De Verenigde Staten schrappen 1 miljard dollar aan hulp aan Afghanistan vanwege de politieke onrust in het land. Twee Afghaanse leiders hebben zichzelf na de verkiezingen uitgeroepen tot president. Dat brengt het Amerikaanse vredesakkoord met de Taliban in gevaar. Daarom was de Amerikaanse minister Pompeo van Buitenlandse Zaken op bezoek in Kabul om de twee rivalen op één lijn te krijgen. Maar dat is niet gelukt. De minister noemt de houding van Ashraf Ghani en Abdullah Abdullah schadelijk en respectloos. Hij sluit niet uit dat er volgend jaar opnieuw een miljard dollar wordt geschrapt aan hulp. Het weer nog. Het is helder, op veel plaatsen met lichte vorst.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 Zo vreemd dat zij verdween. Wij vroegen het iedereen, maar niemand had haar meegezien. Wij gaan nog weer. We zullen haar ooit vinden. Zij is de moeite waard. Al blijft ons niets bespaard. We zullen haar ooit vinden. Elke uithoek gaan wij van boord. Op elke kade heeft men van haar gehoord. Hier een foto waarop zij lacht. We zullen zoeken al is het dag en nacht. Zo vreemd dat zij verdween. Wij vroegen het iedereen, maar niemand had haar meer gezien. Wij gaan door weer en wind, als staan wij ons blind, we zullen.